Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Magdeburg zijn de slachtoffers herdacht... van de aanslag op de kerstmarkt vandaag een jaar geleden. Een man reed toen in op bezoekers. Zes mensen kwamen om het leven en 300 mensen raakten gewond. Bondskanselier Merz beloofde op de herdenkingsbijeenkomst... dat nabestaanden en slachtoffers kunnen blijven rekenen op hulp van de Duitse overheid. De 51-jarige verdachte zit sinds het begin van zijn proces in hongerstaking... Vanwege zijn slechte medische situatie besloot de rechter dat hij voorlopig niet kan terechtstaan. De VS heeft voor de kust van Venezuela opnieuw een olietanker in beslag genomen. Dat melden Amerikaanse media. Het is de tweede keer in tien dagen tijd dat Amerikaanse troepen bij de Venezolaanse kust een olietanker onderscheppen. Afgelopen week maakte president Trump bekend dat hij een blokkade instelt voor olietankers... die onder Amerikaanse sancties vallen en van en naar Venezuela varen. De politie in Zeeland heeft een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk gevonden na een tip. In een rijtjeshuis in het dorp Oud-Vossenmeer lagen drie mortierbommen en 21 kilo aan nitraten. De politie zegt dat één zo'n explosief de kracht heeft van een handgranaat... en dat je er beter niet aan kunt denken wat er was gebeurd als het was ontploft. Eén bewoner is aangehouden. Het vuurwerk wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. In Breda heeft de man vanochtend een auto van een gezin gestolen... terwijl de kinderen nog op de achterbank zaten. Het gezin stond op het punt om naar Oostenrijk te vertrekken voor vakantie. Terwijl de ouders de voordeur op slot deden... stapte de verdachte in de auto en vertrok. Een paar honderd meter verderop stopte hij, zette de kinderen op straat en reed weer weg. De auto werd uiteindelijk teruggevonden in België. Een man van 36 is aangehouden. Het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden.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 Muevan ese trasero. Vamos chicas latinas. Que Dios te lo ha dado niña. Vamos chicas latinas. Muevan ese trasero. Vamos chicas latinas. Que Dios te lo ha dado niña chicas latinas. Vamos chicas latinas. Vamos chicas latinas. Vamos chicas latinas. Vamos chicas latinas. Muevan ese trasero. Vamos chicas latinas. Que Dios te lo ha dado niña. Vamos chicas latinas. Muevan ese trasero. Vamos chicas latinas. Que Dios te lo ha dado niña. Vamos chicas latinas. chicas latinas, vamos chicas latinas, vamos chicas latinas, vamos chicas latinas.